burgemeesters. Met zo'n wietpas kunnen alleen vaste klanten nog softdrugs kopen. In het regeerakkoord staat dat er pas landelijk wordt ingevoerd en in Brabant gebeurt dat nu versneld. Doel is het terugdringen van de drugscriminaliteit in de regio. Een taskforce onder leiding van burgemeester Nordanus van Tilburg gaat plannen maken voor een betere inzet van de politie. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven had om extra agenten gevraagd, maar die komen er niet. Van Gijzel luidde de noodklok nadat het huis van een vermoedelijke softdrugshandelaar was beschoten en in Helmond de burgemeester naar bedreigingen moest onderduiken. Turkije helpt Israël bij het bestrijden van een grote bosbrand bij Haifa. Premier Netanyahu van Israël had verschillende landen om hulp gevraagd. Turkije stuurt onder meer twee blusvliegtuigen. Ook andere Europese landen hebben hulp aangeboden. De relatie tussen Israël en Turkije staat al enige tijd onder druk. Een dieptepunt werd bereikt nadat negen Turken waren omgekomen... bij het enteren door het Israëlische leger van een schip met hulpgoederen voor de Palestijnen. De bosbrand in de heuvels bij Haifa heeft aan 42 mensen het leven gekost, de meeste gevangenisbewaarders. Ze waren in een bus op weg naar een gevangenis om te helpen bij de evacuatie van de gevangenen toen ze door het vuur werden ingesloten. De brand in Noord-Israël is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Israëlische media zeggen dat de brand waarschijnlijk ontstond op een illegale vuilstortplaats in de bossen bij Haifa. FC Utrecht en AZ zijn uitgeschakeld in de Europa League. De Utrechters moesten thuis winnen van Napoli om nog een kans te maken op overwintering in de Europese competitie. Maar ze verspeelden een 3-1 voorsprong op Napoli. Het werd 3-3. AZ speelde in Moldavië met 1-1 gelijk tegen Sheriff en is daarmee ook uitgeschakeld in de Europa League. Het weer, vannacht op de wadden sneeuwbuien bij minima rond min 4 graden.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 I'll explain, you're my lowest lane, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for sea. shy. sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion.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 to het NOS-journaal. De brand in het bosgebied bij de Israëlische havenstad Haifa is nog steeds niet onder controle.